Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Kom niet meer naar Rotterdam, want het is er te druk met koopjesjagers vanwege Black Friday, zegt de gemeente. Daardoor kan je op sommige plekken nauwelijks afstand houden. De lokale omroep Open Rotterdam sprak met vriendinnen in de stad die het meeste online hebben gekocht om zo min mogelijk in winkels te komen. Ik vind mensen dan super hebberig en ik word er helemaal nerveus van, zeg maar. Dat eh, lekker thuis op de bank, lekker zo bestellen, in je winkelwagen en je bent klaar. Maar jullie zijn hier nu wel, toch? Ja, toch even voor mijn moeder schoenen halen. En we waren eigenlijk eventjes aan de andere kant van de stad. Maar ja, toen dachten we, nou gaan we toch nog even langs eh, de Nelson. Daar is het ook niet zo super druk. Nou, op veel plekken in Rotterdam is het inmiddels dus wel druk. Eerder vandaag deed Maastricht al de oproep om niet meer te komen. De politie heeft gisteravond een studentenfeestje met 100 man afgekapt in Groningen. De burgemeester van Groningen noemt het feestje dom en onverantwoord. Drie van hen kregen een boete vanwege geluidsoverlast en drankgebruik op straat. Afgelopen dag hebben weer meer mensen te horen gekregen dat ze corona hebben. 5790 in totaal. Het zijn er bijna 1300 meer dan gisteren. De daling in de ziekenhuizen zet door. Daar liggen nu 1769 coronapatiënten. En sinds de coronacrisis zijn we met z'n allen ongezonder gaan leven, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De rokers zijn meer gaan roken. Het aantal mensen met overgewicht stijgt. Dat heeft te maken met de sportscholen die dicht zijn en het vele thuiszitten. Het RVM merkt dat jongeren vooral mentaal last hebben van de crisis. Nou, we zien bij jongeren eh, eh, dat de druk op hun mentale gezondheid is toegenomen. We zien meer gevoelens van angst, meer eenzaamheid. Ze hebben ook vaak te maken met onderwijs op afstand. En die druk komt ook doordat hun sociale leven verschaald is. Zij kunnen minder uh, vrienden bezoeken, ze hebben minder mogelijkheden om naar feestjes te gaan. Dus dat is een verschaling van hun sociale leven. Krijg je het weer nog. Vanavond blijft het droog en het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Morgen begint grijs en mistig, maar het wordt zonniger dan vandaag en een graad of 7.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 Premier Rutte denkt nu niet dat met de kerst de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. Hij noemde de cijfers na de ministerraad nog altijd zorgwekkend benadrukte dat er nu nog geen knopen worden doorgehakt... en dat het kabinet de komende dagen wil kijken hoe het verder gaat. Bij Forum voor Democratie ruzie het bestuur en voormalig leider Baudin... nu over zijn uitschrijving als bestuurslid. Het bestuur maakte bekend dat Baudin is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Volgens Baudet is dat in strijd met de eigen regels en met de wet. En sinds de coronacrisis leven mensen ongezonder. Het blijkt uit onderzoek van het RIVM. Bijna 30 van de mensen zegt te zijn aangekomen. Onder meer door thuiswerken. En een kwart van de rokers geeft aan meer te roken. Het weer, opklaringen en een graad of 8.